Van 11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een Nederlandse vrouw ontvoerd, melden Afghaanse media. Zij hebben informatie gekregen over de ontvoering van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is verder nog weinig bekend over de ontvoering. Zo is nog onduidelijk voor welk bedrijf de vrouw werkte in Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft vooralsnog geen reactie op de ontvoering. De Europese Unie gaat met een marineoperatie op de Middellandse Zee de mensensmokkel vanuit Noord-Afrika bestrijden. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Luxemburg afgesproken dat de eerste fase over twee weken van start gaat. Met schepen, vliegtuigen en drones zal informatie worden verzameld over de werkwijze van de smokkelaars voor de Libische kust. Dat gebeurt in de internationale wateren en vanuit het internationale luchtruim. Ook wordt bekeken wat er precies nodig is voor de tweede fase van de operatie, waarbij smokkelboten in beslag zullen worden genomen en vernietigd zullen worden. Uiteindelijk wil de EU de mensenhandel in Libië zelf aanpakken. De huizenprijzen zijn in mei gestegen met 2,6 procent in vergelijking met mei vorig jaar. Al ruim een jaar zijn de prijzen hoger ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. Sinds juni 2013 zijn de prijzen met gemiddeld 4,6 gestegen ten opzichte van augustus 2008. Toen de prijzen een piek bereikten is het niveau nog altijd bijna 18 lager. De aardbevingen in Groningen worden de komende jaren minder zwaar dan was gedacht. Dat schrijft kennisinstituut TNO in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van het Financiële Dagblad. Tot nu toe werd er uitgegaan van aardbevingen met een maximale kracht van 5 op de schaal van Richter. Dat wordt maximaal 4,5. Dat is nog altijd 10 keer krachtiger dan de zwaarste beving tot nu toe. De uitkomsten van het TNO-rapport bepalen mede hoeveel gas er mag worden gewonnen in Groningen in de tweede helft van het jaar.